uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet en de Europese Commissie in Brussel hebben een akkoord bereikt... over de regeling die vluchten moet gaan verdelen tussen Schiphol en Lelystad Airport. De NOS heeft dat conceptbesluit in handen. Over de regeling is twee jaar gesproken. Luchtvaartmaatschappijen die bereid zijn vluchten op Schiphol op te geven... krijgen voorrang op Lelystad, staat erin. Ook alle EU-lidstaten zijn het daarmee eens. Oud-president Robert Mugabe van Zimbabwe is overleden. Toen hij in 1980 aan de macht kwam had hij veel krediet... maar hij ontwikkelde zich tot een meedogenloos dictator. In 2000 nam hij blanke boeren hun land af en gaf het aan zijn eigen aanhangers. De economie van Zimbabwe stortte volledig in. Twee jaar geleden werd hij afgezet. Robert Mugabe is 95 jaar geworden. De arbeidsmarkt wordt steeds krapper en dat is nu ook voelbaar voor bedrijven die laaggeschoolde mensen zoeken. Zoals schoonmakers, verkeersregelaars en medewerkers aan de lopende band. Volgens het UWV zijn die vacatures lastig in te vullen... omdat werkzoekenden nu liever ander werk accepteren. Ook lichamelijk zware beroepen, werk op oproepbasis... en werk voor een paar uur per dag zijn minder populair. De tandartsen in Nederland vinden dat te veel kinderen nooit naar de tandarts gaan. Het zijn er zo'n 600.000, zeggen ze, en dat moet anders. Ze willen dat de zorgverzekeraars gaan helpen om de kinderen en hun ouders te bereiken. Maar veel zorgverzekeraars zeggen dat dat niet kan vanwege de privacyregels. De tandartsen hebben minister Bruins nu om hulp gevraagd. In de finale van de US Open staan de Amerikaanse Serena Williams... en de Canadese Bianca Andreescu tegenover elkaar. Williams won de halve finale in twee sets van de Oekraïense Jelina Svitolina... Andriescu had ook twee sets nodig om de Zwitserse Belinda Bencic uit te schakelen. Het weer, eerst nog wat zon, maar later bewolking en regen.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 Eh, op deze zondagochtend 10 uur eh, eh, ZFM en de hoogste tijd voor CFM Jazz. vandaag samengesteld en gepresenteerd door Alco B. mijn collega Ruud Jansen, die net klassiek presenteerde... die sloot af met een overgangsmuziekje naar de jazz. dit is ook wel een mooi overgangsmuziekje van klassiek naar jazz. natuurlijk Dorothy Asby, de bekende jazzharpiste. Eh, ja, er zijn wel figuren die op bepaalde instrumenten jazz kunnen spelen. Eh, eh, ja, er is zelfs nog iemand die het op de doedelzak speelt. En op de accordeon. Nou, op de accordeon kom ik nog later in de uitzending op terug. De doedelzak spelen heb ik nog even thuis gelaten. ja, wat gaan we doen vandaag? Ik heb er zin in om gewoon vandaag alleen eens even mainstream jazz te draaien. En dat vinden alle 55-plussers natuurlijk hartstikke fijn. Want eh, ja, al dat moderne gedoe, dat is toch minder, wordt minder gewaardeerd. Dus vandaag een uitzending met heel veel bekende, met heel veel mooie oude nummers. Uh, wat mag je verwachten? Onder andere Scott Hamilton, Frank Sinatra, Gordon Goodwin, Donald Byrd en Claire Fisher. Art van Damme. Nou, Charles Aznavour zelfs noemt het een nummer. Nou, te veel om op te noemen. We gaan gewoon beginnen met iemand die we allemaal goed kennen in antwoord. Scott Hamilton. Heeft ook een, uh, ja, een LCD gemaakt, Ballads. En daar staan ook mooie dingen op. Het nummer van Dorothy Espy was natuurlijk September in the Rain. Nou, de rain die is er nog niet gelukkig. Misschien af en toe een bui vandaag, hoorde ik. Maar het is in ieder geval september, 1 september. Ja, de zomer zit er eigenlijk weer op. De laatste warme dag hebben we gisteren gehad. Wie weet wat de toekomst brengen mogen. Wie weet wordt het beter. En ik, wat zingt eh, Scott Hamilton? Ik ga hem even opzoeken wat die eh, doet. Maybe September. Scott Hamilton. Scott Hamilton. Ja, we hebben natuurlijk mooie momenten met hem beleefd hier in de krocht. Verschillende keren hier opgetreden. Dit kwam van zijn eh, cd eh, eh, Scott Hamilton Plays Ballads deed hij samen met John Bunch op piano... Phil Flanagan op de bas, Chris Flory gitaar... en Chuck Ricks op de drums. ja, en als we dan toch met de oude bezig zijn... dan komen natuurlijk ook de naam van Frank Sinatra tegen. de September of My Years. We worden allemaal wat ouder natuurlijk. En ja, daarom de September of My Years, de herfst. One day you turn around and it's summer. Next day you turn around and it's fall. And the springs and the winters of a lifetime. Whatever happened to them all? As a man who has always had the wandering ways, now I'm reaching back for yesterdays. Till a long forgotten love appears. And I find that I'm sighing softly as I near September. The warm September of my As a man who has never paused at wishing wells, now I'm watching children's carousels and their laughter's music to my ear. I find that I'm smiling gently as I'm near September, the warm September of my year. go stem van Frank Sinatra, de September of My Years. Ja, een, echt een eh, mooie cd. En op diezelfde cd staat ook het nummer It Was a Very Good Year. Daar heb ik in het verleden wel eens een uitvoering gedraaid van Lee Hazelwood. Dat was een prachtig arrangement. En, eh, ja. en ik heb deze keer gekozen voor een van mijn favoriete big bands. De Big Band of eh, Gordon Goodwin. En die hebben ook een vertolking op de plaat gezet. En als je denkt, wie heeft het vulkaan gedeelte voor zijn rekening genomen... dat is een bekend groepje Take eh, Six. summer nights. We'd hide from the lights on the village green when I was 17. When I was 21, it was a very good year. It was a very good year do, ah, da da do, da. Do da da do da do. da do da do da da do da da. do da do da da da da do da. da do da do da. do da da. do da. Trace. dit van de cd Fat Pack. Een cd uit 2006. Eh, zeer, zeer, zeer de moeite waard. Eh, wie op YouTube simpelweg Claire Fisher intikt... krijgt een dikke oudere heer in korte broek... en slecht verzorgde laarsjes te zien... die een fenomenale versie van eh, Sentimental Lady van Duke Ellington ten beste geeft. Claire Fischer, pianist, arrangeur, componist, bandleider. En die heeft vanaf de jaren 50 een onmiskenbaar stempel op de jazz en jazz-gerelateerde muziek gedrukt. Eh, ja, een prachtige figuur, een, een klasse eh, speler, zo gezegd. En hij heeft ook ooit eens samen met eh, Donald Byrd een, een prachtige cd gemaakt. September Afternoon, cd uit 1957. En daar gaan we een nummertje van draaien. September Afternoon. mooie plaat is dat geworden. En dan te bedenken dat deze plaat 25 eh, jaar op de plank heeft gelegen... bij de eh, maatschappij die hem geproduceerd had. Eh, arrangementen door de, van Claire Fischer En ja, hij, de, het, zijn allemaal, wat, het zijn bekende standards die hierop staan. En het is een beetje melancholische muziek geworden... door de toevoeging eigenlijk van, van die strijkers. En je hoorde zelfs ook weer de harp hierbij. Mooie cd. Zeer de moeite waard. Ehm, ja, wat het over typische instrumenten die nog wel eens in de jazz gebruikt worden. Eh, daar hoort ook de accordeon bij. Komt niet zoveel voor. Maar we kennen de eh, Art van Damme. En eh, die heeft ooit een LP gemaakt, de Perfect Match, 1962. Daar staat een grappig nummer op. Nicolette Avenue Breakdown. vrolijk deuntje van Art van Damme op accordeon... Johnny Smith op gitaar en Charlie Calzaret op de vibrafoon. A Perfect Match heet deze eh, LP, was het ooit. En ik dacht dat hij uit 1962 kwam. Eh, die Art van Damme is natuurlijk wel een, bekende figuur eh, in Amerika. ja, hier ging het over Nicolette Avenue... En dan denk ik meteen aan Parijs. En de, de, dan kom ik op een eh, nummertje van een nieuwe cd van Matt Dusk. De Canadese zanger. En eh, My Paris is You. Sluit mooi hierop aan. Les Champs-Élysées, le musée d'Orsay, un café au lait for two. They all are among the wondrous things My Paris is you We walk by the Seine like it has no end A romantic rendezvous Let's walk together on the bridge of love My Paris is you You glow under the moonlit sky By the Moulin Rouge finer than the sweetest wine. Nothing much compares to you. The Santa Chanel, a charming hotel, Sunfallen River Cruise. to a tu ma chérie amour, my Paris is you. the Moulin Rouge, you're finer than the sweetest wine. Nothing much compares to you. The Santa Chanel, a charming hotel, sun-falling River Cruise. To a to ma chérie amour, my Paris is you. My Paris is you. vrolijke muziek van Matt Dusk. Eh, van zijn nieuwste cd. Uh, Jet Set Jazz uit 2019. Eh, Matt Dusk. ja, dan kom ik toch een beetje het Franstalige gebied terecht. En dan noem ik Anne Ducro. En die zingt een liedje wat eigenlijk heel toepasselijk is in dit seizoen. We hebben de Giro gehad, we hebben de Tour de France gehad... en we hebben natuurlijk nu de, de Spaanse rit op het programma staan. En zij zingt een nummertje La Bicyclette. Wordt, ook, is, ja, wordt wel door meer jazzmuzikanten gespeeld. Ik kan me nog een uitvoering herinneren van Kim Hoornweg... Met, eh, eh, op een van haar cd'tjes. La Bicyclette aan Ducro. de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Polaire. qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur. À bicyclette. Et depuis qu'elle avait huit ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants. À bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères se rouler dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de les buissons. Nos silhouettes. On revenait fourbu, content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas seul un instant avec Paulette. j'oserai demain quand on ira sur les chemins Un bicyclette La bicyclette, gezongen door eh, Anne Ducro, een Franse jazzzangeres. Uh, ja, heeft ook wel met bekende eh, mensen opgetreden. Door Kenny Barron, Chick Corea. Nou, een vrolijk deuntje. Ik, e-, echt muziek waar je vrolijk van wordt. En volgens mij werd het ook gebruikt in... een of ander televisieprogramma. Een, ja, van de Tour de France, dacht ik. Bij een wedstrijdje, puzzeltje. La bicyclette. als we dan toch in het Franse muziek zitten... dan heb ik er nog één staan. Die kom je niet zo vaak tegen in de jazz. Maar dit nummer, Le Jazz et Revenu. Eh, Charles Aznavour zingt dat eh, samen met een, uh, een, een, band, orkest. En ik, hoe heet dat orkest ook alweer? Moet ik even opzoeken. Ehm, Charles Aznavour en de Clayton Hamilton Jazz Orchestra.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 Allez, viens, ne sois pas bégueule, tu en sortiras convaincu. On va en prendre plein la gueule, le, le, le cadre est revenu. les galères et l'exode fini, les disques invendus. Dans le vent de toutes les modes, le jazz est revenu.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 En dat is een cd'tje Oliver Cinema. Daar staat een beetje, ja, ik zou bijna zeggen filmische muziek op. En die wordt gespeeld door, even kijken, Erik Vloeimans, Ture Florizone, accordeon en Jorg Brinkman. En eh, ja, ik zei het al, het is een beetje filmisch muziek. En vooral één nummer wat me... Dus dat, uh, Paradiso staat erop, een heel bekende film, filmmelodie. Maar ik heb gekozen voor L'amour de moule. En de moule is natuurlijk de mossel. En de liefde voor de mossel is ooit een documentaire geweest. En dat deed me ontzettend denken toen ik laatst... Eh, nou, in Lille is dat volgens mij is dat rond deze tijd... de laatste zaterdag van augustus of de eerste zaterdag van september... dat kan ik nooit onthouden. Dan is daar een gigantische rommelmarkt door alle straten van Lille. En dan worden er ook altijd uh, mossels, mosselen geserveerd. En bij ieder restaurant zie je dan bij de deur... een steeds hogere berg eh, lege mosselschelpen komen te liggen. En de winnaar is natuurlijk het restaurant... die de hoogste berg mossels heeft liggen voor zijn deur. En als je praat over druk, ja, het is daar waanzinnig druk. Ik zou bijna zeggen miljoenen mensen worstelen zich dan door de straten van uh, eh, Oud-Liel. Eh, de liefde voor de mossel. L'amour d'amour van eh, Oliver Cinema. in Zeeland gewoond. En er waren altijd mosselfeesten in uh, eh, Bruinissen volgens mij. In Sierikzee. Dat waren grote parties waar heel wat mosseltjes genuttigd werden. Eh, en dit was natuurlijk Erik Vloeimans op trompet, tuur, op accordeon. Deze man heeft overigens een klassieke opleiding gehad in, eh, als, in, voor het piano. En Jurk Brinkman op de cello. Prachtige cd. En dan komen we, we hadden beloofd om toch een programma te maken... wat ja, heel veel mainstream jazz bevatten. We doen kleine dingetjes tussendoor. Maar het is echt een programma. Een zondagochtendprogramma om het zo maar te zeggen. Heel bekend nummer Mac the Knife. En dat wordt hier gespeeld door eh, Nicholas Payton. Van een cd'tje Dear Louis. Eh, dat is uit 2001. En hij speelt ook de trompet. <laughs> MUZIEK The shark ass, pretty teeth, and his shoes they pearly white, just a jackknife, as Nike did, and he keeps it out of sight on the sidewalk. Sunday morning lies a body moves in light. Someone's creeping round the corner. Is that someone? Oh, Magdalene, Suki Tawdry. Jenny died lover, Polly Peachum, and Lucy Brown. Ja, trompetspeler Nicholas Payton eh, probeerde ook te zingen in de stijl van Louis Armstrong. Nou, dat lukte best wel goed. Eh, iets heel anders. Dan hebben we het over de Canadese pianist Paul Bly. En die maakte in 1998 samen met drummer Paul Motion en bassist Carrie Peacock het album Not Two, Not One. En hun label ECM nam een jaar later in Italië een concert op... Dat, eh, maar die live-registratie bleef 20 jaar op de plank liggen... en is onlangs uitgebracht. En eh, When Will the Blues Leave is, eh, heet, deze, heet deze cd. En dat is genoemd naar een compositie van Ornette Coleman. En ja, het is, een, is echt een prachtige cd geworden. De nummers zijn zeer mooi. Het is jammer, deze jongens hebben me eigenlijk daarna nooit meer met elkaar gespeeld volgens mij... Maar daardoor een stukje van uh, die cd eh, van Paul Blij, Carrie Peacock en Paul Motion. I Love You Porgy, bekend nummer. Gary Peacock op de contrabas en Paul Motion op de drums. Live opname uit 1999 in Lugano in Zwitserland. En eh, nu onlangs uitgebracht. Dus eh, ja, het is nog een vrij lang nummer. En ik moet hem hier beëindigen om mijn laatste van het eerste uur te kunnen draaien. En dat is ook van een hele mooie cd. Dat is een cd van Roy Hargroves. En eh, ja, dat is een cd die... die in 2009 gemaakt heeft. En dat is eigenlijk een big band van hem. Hij is ook arrangeur, Roy Hargrove. En ja, dat is een prachtige cd geworden met hele mooie nummers. Ik denk dat hij zelfs ook in 2009 op eh, het uh, Sea Jazz Festival stond. Samen met eh, de zangeres eh, Roberta Gambarini. Die de zang voor haar rekening neemt. En ik heb gekozen voor een nummertje dat heet... eens even kijken hoe dat ook alweer heet. Roy Hargrove. Every Time We Say Goodbye. Prachtige uitvoering. Komt-ie. change from major to minor every time. toch onderbreken, want eh, het nieuws komt eraan. Je hebt geluisterd naar het eerste uur van CFM Jazz samenstelling presentatie AUKO B. En na de klok van 11 komen we weer bij je terug... met nog veel meer mooie jazzmuziek. Allemaal mainstream jazz, wat ik beloof vandaag. En dat gaan we waarmaken. Echt zo'n programma uit de oude doos. Van muziek, muziekmozaïek en echt mond binnen.